Facebook heeft dit gedaan omdat het parlement in Australië binnenkort beslist over een nieuwe mediawet. Als die er komt, moeten techbedrijven als Facebook en Google gaan betalen voor het doorgeven van nieuws van kranten, televisiestations en nieuwsites. Feyenoord kan fluiten naar de KVB-beker. Het leek er lang op dat de Rotterdammers Herenveen zouden kloppen... en een ticket voor de halve finale op zak hadden. Maar na een rode kaart voor aanvoerder Steven Berghuis ging het helemaal mis. Het was een totaal onnodige nederlaag, zegt trainer Dick Advocaat. We hebben niet verloren door Herenveen, we hebben verloren door onszelf. Totaal onnodig. En dat doet het meeste pijn. En dan ga ik niet Jantje of Pietje eruit halen. Iedereen weet wel hoe het gegaan is. En dat weten de desbetreffende spelers ook. Dus... Eh, Feyenoord stond op voorsprong, maar in de laatste 10 minuten wist Herenveen drie keer te scoren en wonnen ze de wedstrijd. Flink balen dus voor de Rotterdammers, al is er nu niets meer aan te doen. We moeten, we moeten eroverheen. Het, leven gaat verder, verschrikkelijk. Ook voor, vooral voor Feyenoord, maar ook voor die spelersgroep. Want het, nogmaals, de eerste 25 minuten, tweede helft, totaal gedomineerd, gecontroleerd, gekozen Maar we geven het uit handen, uit niks. Heerenveen is nu dus door, net als VVV Venlo. De Limburgers wonnen met 2-1 van NEC. En een flinke domper voor Gerry uit Enschede. Hij moet van zijn verhuurder zijn vijver met vissen weghalen, want het ding staat niet helemaal op de goede plek. De vijver met 1700 liter water staat namelijk in zijn woonkamer. Wat je ziet is een eh, opzetzwembad met daaromheen een houten bekisting. Wat voor vissen zitten erin? Ja, 20, 25, drie kooikarpers en twee schildpadden zitten er nog in. Hier word je gelukkig van? Hier kan je mediteren met, met dit geluid. Ja, maakt me rustig. Gerry woont drie hoog en heeft geen tuin, dus daarom bouwde hij zijn droomvijver in de huiskamer. Maar de woningbouwvereniging is bang dat er lekkage ontstaat en stapt naar de rechter om het ding te laten verwijderen. Gerry laat het er niet bij zitten. Dit is mijn rust en mijn leven, hier wil ik voor sterven. Ik, ik vecht ook door, ik heb gelijk gezegd, ik, weg moet, ik ga door Dan aan de Hoge Raad. De rechter doet volgende maand uitspraak in de zaak.